12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ondernemers die veel geld lenen bij hun eigen BV... moeten over die schuld belasting gaan betalen. Het kabinet heeft die maatregel genomen om de rijksbegroting sluitend te krijgen. Veel directeur aandeelhouders hebben een rekening courant bij hun BV... waarmee ze geld kunnen opnemen. Zo ontstaat een schuld. Als die groter is dan een half miljoen euro... moeten de ondernemers daarover belasting gaan betalen. Het kabinet verwacht dat de maatregel volgend jaar eenmalig 1,8 miljard euro oplevert... en daarna structureel 50 miljoen euro per jaar. De Nederlandse ambassadeur in Rusland is op het matje geroepen vanwege een artikel dat vorige week in NRC Handelsblad en een Zwitserse krant stond. De kranten schreven dat twee Russische spionnen eerder dit jaar in Den Haag zijn ontmaskerd toen ze op weg waren naar Zwitserland. Daar zouden ze het laboratorium hebben willen hacken dat onderzoek doet naar de moordpoging op de ex-spion Skripal in Engeland. Rusland noemt dat verhaal absurd en heeft dat nu ook aan de Nederlandse ambassadeur laten weten. De politie heeft twee mensen aangehouden voor de steekpartij in een speeltuin in Zwolle zondag. Daarbij raakte een man zwaar gewond. Een van de twee arrestanten, een man van 24, wordt verdacht van poging tot doodslag. Een jongen die eerder werd aangehouden is vrijgelaten. De provincie Zeeland raadt mensen af te gaan zwemmen voor de kust van Zoutelanden. Er is een te hoge concentratie poepbacteriën gemeten. Hoe dat kan is onduidelijk, want er komen geen rioleringen op het water uit. Volgens Rijkswaterstaat kan het zijn dat een schip iets heeft geloost. De poepbacteriën bij Zoutelanden zijn niet gevaarlijk voor gezonde mensen... maar kunnen bij mensen met een verminderde weerstand... maag- en darmklachten of infecties veroorzaken. Het weer, vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig. In de kustgebieden kunnen weer wat meer wolken overtrekken. En het wordt 21 tot 27 graden.